Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Warner Brothers klaagt AI-plaatjesmaker Midjourney aan voor schending van copyright. Volgens advocaten kunnen gebruikers van de site makkelijk plaatjes en filmpjes genereren... van beroemde superhelden en tekenfilmfiguren... waar de filmstudio het recht over heeft. Warner Brothers eist tot 150.000 dollar schadevergoeding per overtreding. Midjourney heeft nog niet gereageerd op de claim... In juni klaagden Disney en Universal de site om dezelfde reden al aan. Midjourney zei toen dat de AI alleen is getraind op publiekelijk beschikbare plaatjes... en dat gebruikers een eigen verantwoordelijkheid hebben om rechten niet te schenden. De Amerikaanse immigratiedienst is een fabriek van Hyundai in de staat Georgia binnengevallen... en heeft er 475 medewerkers gearresteerd. Volgens de dienst hebben de meeste van hen de Zuid-Koreaanse nationaliteit. De Amerikaanse regering zegt dat ze niet de juiste werkvergunningen hebben... en volgens president Trump zijn de arrestanten illegale vreemdelingen... Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bezorgd te zijn over de inval... en heeft ambtenaren naar Georgia gestuurd om landgenoten steun te bieden. In Ede is afgelopen avond een auto een bedrijfspand binnengereden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en instabiel. De brandweer heeft de constructie gestabiliseerd, meldt Omroep Gelderland. De bestuurder zou na het ongeluk op de vlucht zijn geslagen... Volgens de regionale omroep zochten agenten met politiehonden in de buurt naar de bestuurder. De lokale krant Stad meldt dat later een man is aangehouden... en dat hij mogelijk de bestuurder was. Het weer vrij helder, weinig wind en kans op mist...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 We were so in phase. In a dance hall days, we were cool on crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, to sharing what was true. Oh, I said, that's all days love. That's all day. we got to fight for ZFM 106.9 FM. You like me till you my on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you heard my on the radio. But now I'm just a for you, oh no. You like me till you me on your TV.